Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. De man die wordt verdacht van een gijzeling in een café in Ede afgelopen zaterdag... was al lange tijd op zoek naar hulp. Dat zeggen zijn advocaten. Volgens hen lijkt het erop dat zijn lange zoektocht naar hulp meespeelde bij de gijzeling. Hij zou in een uitzichtloze situatie zijn beland. De gijzeling vond plaats in het paasweekend... en er waren dus ook veel ouders met kinderen in het centrum van Ede... die een paaseierspeurtocht aan het doen waren maar die kon dus niet helemaal doorgaan. Ja, omdat er, er was een boet, boef gesignaleerd. Dus wij hebben gewoon even lekker eh, gewacht en hij heeft gewoon lekker buiten gespeeld uh, totdat we dachten van hé, het is vrijgegeven. Nou, dan gaan we alsnog kijken of we eitje kunnen vinden. Oh, misschien eh, is daar de boef. Ja, die is al ingerekend hoor. <laughs> Bij de gijzeling is niemand gewond geraakt. De verdachte zitten nog minstens twee weken langer vast. Demissionair premier Rutte droomt al misschien over zijn nieuwe baan. Minstens 28 van de 32 NAVO-landen zien hem wel zitten als nieuwe NAVO-baas, melden bronnen aan de NOS. Vier landen steunen hem dus niet. Het gaat om Roemenië en Hongarije en waarschijnlijk ook Slowakije en Turkije. In Rosmalen in Brabant is een kleuter in een vijver gevallen en zwaar gewond geraakt. Volgens Omroep Brabant liep het jongetje van vier van het schoolplein af via een niet afgesloten hek en kwam hij in het water terecht. De basisschool is daarna op slot gegaan. Ja, appen, bellen, foto's maken, vergaderen en zelfs gamen. Drie van de vier mensen doet dat wel eens terwijl ze aan het rijden of fietsen zijn. Blijkt uit een tweejaarlijks onderzoek hoge boetes uitdelen helpt niet. Dat denkt deze verkeerspsycholoog. De boete voor met je telefoon bezig zijn in de auto eh, is 420 euro. En toch werkt het niet. Ja, de reden daarvoor is dat de pakkans veel te laag is. Niemand die zijn telefoon in de auto pakt heeft het gevoel om een boete te krijgen. Lagere boetes met een hogere pakkans zou veel en veel meer effect hebben. Deze jongeren zitten onderweg ook wel eens op hun mobiel, geven ze toe. Dus soms in tijd kijken, alleen ik gebruik hem eigenlijk nooit. Ja, heel soms als dan op zo'n rustig plekje fiets en wat eh, kijk je dan? Meestal reageer ik dan gewoon op chats en snaps. Op de fiets is de boete trouwens 290 euro als je gesnapt wordt. In België raak je twee weken je rijbewijs kwijt als je met je telefoon wordt betrapt. Dat werkt volgens de verkeerspsycholoog die je eerder hoorde een stuk beter.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 Het wekelijke, eh, wekelijkse jazzprogramma live vanuit de studio hier in eh, Zandvoort. Vandaag gepresenteerd op deze druilige paaszondag door Mr. Brightside, Edward Rauhorst. En we begonnen vandaag met het iets wat exotische liedje Anastasia. Want wat gaan we doen vandaag? Ehm, ja, in de jazz zijn vrouwen veelvuldig bezongen, bejubeld, bespeeld, eh, bespot en beschimpt. Eh, songs werden door muzikanten vernoemd naar een geliefde, echtgenote, dan wel maîtresse. Naar een femme fatale, een historische grootheid, een onbereikbare schone naar familieleden, tantes, dochters en kleindochters. En vandaag gaan we eh, eh, een greep doen aan de hand van het alfabet uit deze ja, zogenaamde lady songs. Eh, ehm, bekende en wat obscure titels als mede gevierde en onbekende jazzvogels passeren onze revue. Anastasia, daar begon ik mee. Eh, vertolkt door het vette saxgeluid van de bijna vergeten tenorsaxofonist Sam the Man Taylor. Die speelde in de band van eh, Lucky Millinder, Cap Calloway, eh, zelfs Ray Charles, Bud Johnson. Zijn saxgeluid is ook te horen in vele rhythm and blues hits uit de jaren 50. En het origineel van dit nummer stamt uit de gelijknamige film. Uh, met in de hoofdrol Ingrid Bergman als Anastasia... en is gebaseerd op een uh, waargebeurde geschiedenis. Ehm, toen de laatste tsaar van Rusland, en dan eh, heb ik het niet over die eh, nieuwe keizer Poetin... maar over Nicolaas uh, eh, II, meen ik. Toen die en zijn gehele familie in 1918 waren geëxecuteerd door de communisten... bleven er hardnekkige geruchten dat dochter Anastasia de dans was ontsprongen... dan wel weder opgestaan. Er doken om de zoveel tijd vrouwen op die claimden de doodgewaande Anastasia te zijn. En over die, eh, een van die vrouwen verhaalt dus de film Anastasia met eh, Ingrid Bergman. En hier hoort je het liedje in de vertolking dus van eh, Sam the Man Taylor. Gaan we snel verder met Big Bertha Bertha. Een, een nummertje van, oorspronkelijk van Duke Pearson, de pianist. verbonden aan de Blue Note label in de jaren 60. Die leverde geweldige eh, albums af en produceerde ook geweldige albums. Schreef ook heel veel nummers, waaronder dus Big Bertha. En dit is in de uitvoering van het ensemble Blue Moods, Big Bertha. zeggen. zeg. Eh, zo te horen een eh, behoorlijk swingend eh, type, zeker in de uitvoering van het Blue Moods Ensemble. En dat bestaat uit Diego Rivera op tenorsax, Boris Koslov op bas, Artie Hara op piano en Vinnie Sperazza op drums van hun eh, onlangs verschenen album Swing and Soul. Ik heb er al een nummertje eh, van gedraaid eerder dit jaar. Zeg, geweldig album, een ode aan die Duke Pearson. Big Bertha, eh, ja, dat was niet zijn vrouw Bertha, dat was Betty en dat was een fotomodel. Dus ja, wie die Bertha was, ik zou het niet weten. Ehm... Van de Duke, Duke Person komen we bij de originele king of pop en jazz, Satchmo, eh, Louis Armstrong. Die had over eh, vrouwelijke belangstellingen niet te klagen... en had als eh, gelobetrottende muzikant af en toe moeite to put his eggs in one basket. in deze song die je gaat horen heeft Chloe hem weten te betoveren. Hij hoort haar lokroep. I believe I hear love calling me. I've got to go wherever you are. of night. I've got to go where you are. Please, it's wrong or right. I gotta go where you are. I will roam through the dismal swamplands, searching for you. flame. I got a groove where you are. For no place could be too far where you are. I'll find you. Love is calling me. I've got to go where you are. What's that? Somebody call my name? Is that you, honey? I believe that I yeah, love calling me. I've gotta go away. M. Jazz. welcome to our fans across the globe, in particular the listeners in the democratic and sovereign island of Taiwan. Welcome to our special dedicated to the ladies of the world, from A to Z, from A tot Z. En dit nummertje wat je net hoorde was Donna. Um, Italianen en diva's, prima donna's, een voor de hand liggende combinatie. En Donna uh, was een compositie oorspronkelijk van de hand van de Italiaanse componist, bandleider en accordeonist Francesco Gorni een eh, eeuw geleden. Ehm, nou, niet een eeuw, een jaar of zestig geleden. Ehm, en hier hoorde je hem in de uitvoering van eh, twee Engelse tenorsaxofonisten... Devo Higgins en Maxionata, Max vooral de laatste wel bekend hier in Zandvoort in de Krocht. Ehm, en ook nog begeleid onder meer door Ross Stanley op Hammond eh, Organ. Komen we bij een favoriet onderdeel van eh, ZFM Jazz. ZFM Jazz Top 2024 Cover-Up Een open James Booker. Eh, ook bekend als The Ivory Emperor. De draaideur junk en eh, piano virtuoos uit New Orleans. Hij eh, trad regelmatig op in de Maple Leaf Bar in Nola voor slechts een handjevol mensen. En opnames van een aantal van zijn optredens werd in, werden in 1993, tien jaar na zijn dood, uitgebracht. En eh, hij mocht graag een nummertje van de Beatles coveren... zoals het welbekende Eleanor Rigby. Te vinden op plek 371 in onze Top 2024 cover-up. Jazzy covers van de mus uit de top 2000 van de NBO. jazz. I never thought that I could be so lucky that love would deal me such a charming hand. But then when she appeared, my hopeless heart adhered. That's when she became this man's best friend. She was a girl who never looked before she leapt into your arms with a love so pure you could always be sure she'd be waiting for you by the door. Now that she is gone and I must carry on. She'll live in my heart evermore. For though she is above, it's her I'll always love. I'm talking about my girl. is gone and I must carry on. She'll live in my heart evermore. For though she is above, it's her always love. I'm talking about my girl, Giselle. my sweet. saxofonist Diego Rivera. Die kwam al eerder voorbij. Eh, dit keer met het nummer Frida. Ehm, en dat is opgedragen aan Frida Kahlo. De eh, vrouw eh, van die andere Diego Rivera. Die kunstenaar, Mexicaanse schilder en kunstenaar uit de vorige eeuw. Ehm, Diego Rivera. Ehm, en dat nummertje is te vinden op het eh, album van die Diego Rivera... de saxofonist, The contender met een glansrol voor de bassiste Rodney Whitaker. En dat werd gevolgd door Giselle, door Benny Bennek III. Die heb ik ook wel vaker gedraaid. De trompetist, maar ook geweldige zanger. Eh, Third Time is the Charm heet dat album. Eh, wat, eh, waar dat nummertje Giselle op staat. Um, Giselle, um, <clears throat> als we Benny Benek mogen geloven... bestaat er geen betere vrouw op de wereld dan deze dame. Maar helaas is ze hem komen te ontvallen. For though she's above, it's her I always love. Maar je kunt ook natuurlijk de verkeerde vrouw tegen het lijf lopen. Hard-hearted Hannah... The Vamp from Savannah. In old Savannah, I said, Savannah, the weather there is nice and warm. The climate of a southern brand. But here's what I don't understand. They got a gal there a pretty gal there who's colder than an Arctic storm. Got a heart just like a stone. Even nice men leave her alone. They call her hard hearted Hannah, the vamp of Savannah, the meanest gal in town. Leather is tough, but Hannah's heart is tougher. She's a gal that likes to make men suffer, to tease them and thrill them, to torture and kill them is her delight, they say. I saw her on the seashore with a great big pan. There was Hannah pouring water on a drowning man. Hard-hearted Hannah, the vamp of Savannah, yeah. ZFM Jazz. Je hoorde dus eerst Hard Hearted Hannah... in de uitvoering van de New Yorkse big band eh, van uh, eh, E.L. Wilner... met op vocale Brian eh, en dat werd gevolgd door het welbekende Goodnight Irene. Een eh, traditional, eh, nou ook wel meer dan 100 jaar oud denk ik. Eh, vooral bekend in de uitvoering van Led Belly, de blues- en volkszanger. en hier in een soort van country jazz jasje gegooid... door de hemelse gitariste Bill Frisell. Met een hoofdrol voor Danny Barnes op banjo Goodnight Irene. Hoogste tijd voor wat de eh, gospel soul. Roy Merriweather van zijn debuutalbum uit de jaren 60. Het nummertje uh, eh, Little Lousy Jane. Little Lousy Jane van eh, de pianist Roy Merriweather... belanden we bij de K. Ehm, en belanden we bij uh, de royalty onder de drummers, eh, L. Foster. En hij heeft een nummer gecomponeerd geschreven... Uh, gewijd een ode aan zijn dochter Chiara. Ehm, en daar gaan we nu naar luisteren. Um, komt van zijn album eh, Inspirations and Dedications van D.L. Foster. Waarbij hij zich liet uh, inspireren door eh, familieleden en songs van zijn vroegere fameuze werkgevers. Waaronder de fameuze, de welbekende Miles Davis. Maar hier dus Kiera van de hand van L. Foster zelf. van het eerste uur. Je hoorde daar Jeremy Pelt nog op eh, trompet en Danja Stevens op uh, tenorsax. We gaan eruit met een nummertje van Ronnie Earl, Linda.